Jan van der Putten met het NOS-journaal. Van alle vis die in de wereld wordt gevangen... wordt bijna een derde niet opgegeten. De vis bederft of wordt na de vangst overboord gegooid. Dat meldt de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie... van de Verenigde Naties in een rapport. In derde wereldlanden gaat veel vis verloren door bederf... doordat er onvoldoende koelapparatuur is. In het Westen is bijvangst een factor. Volgens deskundigen zit de oplossing in het duurzaam kweken van vis. Ongeveer de helft van de vis die in de wereld wordt gegeten is kweekvis. Uit de grot in Thailand zijn inmiddels acht jongens gered. De reddingsactie voor vandaag is gestopt. Morgen gaat de reddingsoperatie waarschijnlijk verder... voor de nog achtergebleven vier jongens en de coach van het team. Vanochtend is een team van 24 duikers en artsen weer de grot ingegaan. De duikers die gisteren actief waren, zijn vandaag opnieuw ingezet. Gisteren werden de eerste vier jongens gered. Zij liggen in het ziekenhuis en maken het goed. Nederland wil oliehandelaren aanpakken die vervuilde benzine verkopen aan West-Afrika. In landen als Nigeria, Senegal en Gambia mogen autobrandstoffen meer gif bevatten dan in de Europese Unie. De handelaren vermengen benzine en diesel met giftige en vervuilende stoffen en verschepen die naar Afrika. Staatssecretaris van Veldhoven en de inspectie Leefomgeving en Transport willen de handelaren voor de strafrechter brengen. Ethiopië en Eritrea hebben een vredesakkoord getekend dat officieel een eind moet maken aan de staat van oorlog tussen de twee landen. Eind jaren 90 kwamen bij een bloedige grensoorlog zo'n 80.000 mensen om het leven. En ook daarna bleven de regeringen met elkaar ruzien. Sinds april heeft Ethiopië een nieuwe premier die veel veranderingen doorvoert. Dan nog het weer. Vrij veel bewolking, hier en daar wat regen, maar op de meeste plaatsen droog. De maxima liggen tussen 19 graden aan zee en plaatselijk 25 in Limburg. Ook morgen veel bewolking en wat buien, vooral in de oostelijke helft van het land. In de loop van de dag breekt vanuit het noorden de zon weer door.